Vijf uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump ziet klimaatverandering niet langer als een verzinsel. Tegen tv-zender CBS zei Trump dat hij het verschijnsel niet ontkent. Wel betwijfelt hij of de mens de aanstichter is. Ook zegt hij dat het klimaat op een gegeven moment weer terug zou kunnen veranderen. Trump waarschuwde dat de aanpak van klimaatverandering erg kostbaar gaat worden. Hij zegt er geen biljoenen dollars aan te willen uitgeven en miljoenen banen door te willen verliezen. Eerder noemde Trump de klimaatverandering onder meer een verzinsel van China om veel geld te kunnen verdienen aan de VS. De gemeenteraadsverkiezingen in België zijn voor de Vlaams-nationalistische NVA niet de grote doorbraak geworden waarop partijleider Bart de Wever had gehoopt. Zijn partij werd in Antwerpen weliswaar opnieuw veruit de grootste... maar in veel kleinere gemeenten bleven de Christen-Democraten overeind. De grote winnaars in Vlaanderen zijn de Groenen en het Vlaams Belang. Onbekenden hebben op Curaçao een grote partij cocaïne gestolen uit een politiekluis. De drugs waren eerder door de politie in beslag genomen. Om hoeveel cocaïne het gaat wil het OM op Curaçao niet zeggen. De daders forceerden twee grote metalen deuren om bij de cocaïne te komen. Berichten dat er ook geld en vuurwapens zijn gestolen spreekt het OM op Curaçao tegen. De douane heeft vorig jaar een recordhoeveelheid doping onderschept, meldt Nieuwsuur. Er werd ruim 100 kilo in beslag genomen. Het gaat om toevalstreffers, want er wordt niet actief naar doping gespeurd. Maar dat lijkt nu te veranderen, want volgens het OM gaat het om goed georganiseerde criminaliteit. Minister Bruins stelt een onderzoek in om meer zicht te krijgen op de dopinghandel in Nederland.